Klomp met het NOS-journaal. Bondskanselier Merkel praat vandaag met president Hollande over de vluchtelingencrisis in Europa. Duitsland en Frankrijk willen een gezamenlijke Europese aanpak voor het verdelen van migranten over Europa. In Duitsland zijn de laatste tijd veel spanningen vanwege het record aantal vluchtelingen dat het land inkomt. Bij een nieuwe asielzoekersopvang in Heidenau bij Dresden zijn voor de derde avond op rij rellen uitgebroken. Dit keer waren er gevechten tussen linkse en rechtse betogers. Vrijdag en zaterdagavond protesteerden rechtsextremisten tegen de komst van de asielzoekers. Daarbij raakten zeker 31 agenten en enkele betogers gewond. Terreurgroep Islamitische Staat heeft een oude tempel in de historische stad Palmyra in Syrië opgeblazen. Dat melden Syrische activisten. Ook Romeinse zuilen eromheen zouden zijn vernield. De eeuwenoude tempel stond bekend als een van de belangrijkste gebouwen in de historische stad... die sinds dit voorjaar in handen is van IS. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn voor de tweede dag op rij protesten volledig uit de hand gelopen. Duizenden betogers gooiden met stenen, flessen en benzinebommen. Ordentroepen zetten waterkanonnen en traangas in. Zeker 75 mensen raakten gewond. De betogers eisen dat de politieke leiders van Libanon aftreden. Ze willen een opstand tegen het corrupte politieke systeem van het land. Op een Amerikaanse militaire basis in Japan is een depot ontploft. Op de basis ligt onder meer munitie en brandstof opgeslagen. Na de explosies brak een grote brand uit. Volgens een woordvoerder zijn er geen gewonden gevallen. De basis ligt in bewoond gebied, niet ver van de hoofdstad Tokio. Het weer lokaal nog een enkele bui en het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag is het wisselvallig met veel wolken, soms zon en vooral smiddags buien met kans op onweer. Het wordt hooguit 22 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. en zomerhit.